die het slachtoffer is van gewapende agressie op zijn grondgebied. Op welke manier Frankrijk hulp krijgt is nog niet bekend. In Frankrijk zijn vannacht weer meer dan 100 huiszoekingen gedaan in de jacht op terroristen, meldt minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken. Of er ook arrestaties zijn verricht is nog onbekend. Ook in Syrië voerde Frankrijk de strijd tegen terreur op. Franse gevechtsvliegtuigen hebben vannacht opnieuw zware bombardementen uitgevoerd op het IS-bolwerk Raqqa. In Egypte zijn twee medewerkers van het vliegveld van Sharm el-Sheikh opgepakt... in verband met de bomaanslag op het Russische vliegtuig boven de Sinaï. Volgens Egypte hebben ze geholpen om de bom aan boord te brengen. Vandaag heeft de Russische geheime dienst gezegd dat er sporen van explosieven zijn gevonden. President Poetin spreekt voor het eerst van een terroristische daad. In Rotterdam heeft een automobilist een ravage aangericht. Daarbij zijn zes mensen gewond geraakt, onder wie hij zelf. De man reed op de Ringdijk, waar op dat moment een file stond. Hij koos met zijn auto het fietspad, waar hij twee fietsers aanreed. Vervolgens reed hij door en schampte op een kruising een taxibusje. Daarna botste de auto met hoge snelheid tegen een stadsbus. De Rotterdamse politie zegt dat de gewonde bestuurder wordt aangehouden... zodra zijn toestand het toelaat. De Stichting Natuur en Milieu stapt naar de Europese Commissie... vanwege de vergunningen voor de kolencentrale in de Eemshaven. De vergunningen zijn in Nederland goedgekeurd door de Raad van State... maar volgens de Milieuorganisatie zijn de vergunningen in strijd met Europese richtlijnen. Natuur en Milieu vindt dat de centrale te veel schadelijke stoffen uitstoot.